het Dolfijn FM Nieuws verzorgd door Novum. Ik ben Elisabeth Steins. Het kabinet reageert nog niet op de uitspraak dat Nederland aansprakelijk is... voor de deportatie van 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Het vonnis wordt bestudeerd. Volgens de rechter had Dutchbed moeten weten dat de mannen de dood tegemoet gingen. Sympathisanten van de Palestijnen in Gaza willen morgenavond ook demonstreren op de Dam in Amsterdam. Het Sidi was dat al van plan met een pro-Israël manifestatie. Beide groepen zeggen dat ze vreedzaam willen betogen. Met het tropische weer in het vooruitzicht waarschuwt Rijkswaterstaat... voor de gevaren van het zwemmen in rivieren en kanalen. Dat gebeurt veel, ondanks zwemverboden. Vooral stromingen zijn gevaarlijk, maar ook zaken als sterk wisselende temperaturen. En Albert Heijn gaat de tekst op de verpakkingen met Hollandse kip aanpassen. De reclamecodecommissie vindt die namelijk misleidend. De Hollandse kip wordt door de supermarkt aangeprezen als verantwoorde vervanger van de plofkip. Maar wat dierenwelzijn betreft is er nauwelijks verschil. En tot zover de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. En dan nu kort nieuws van de eilanden. Een beetje ongelukkig is het op zijn minst. De Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk... staat deze maand in een tijdschrift over Aruba. Oneenigheid over de voetbalwedstrijd Nederland-Argentinië... was de reden van de schietpartij op de marinekazerne op Curaçao vorige week. En het chikungunya-virus lijkt over te vliegen. Meer nieuws straks bij het nieuws van de eilanden. mensen, als je nog in je bed lag, eh, kom eruit en open je ogen. Daar een Bluff over de gloednieuwe single en van een gezellig plaatje meer van Bluff. Eindelijk weer een beetje positiviteit eh, van de band. Zullen we nog even met me mee naar de poll van vandaag op dolfijnfm.com. Nog even kijken wat de tussenstand nu is. Zo na weer een uurtje of anderhalf uur verder. Gisteren was die eh, liquidatie ehm, bij Hato. Ongeschuldige slachtoffers vielen daarbij. En de vraag was, maak je je ook zorgen om je veiligheid of heb je zoiets? Nou, dat maakt me helemaal niet uit. Op dit moment zegt 18,2 eh, nee joh, ik voel me nog steeds volkomen veilig. 81,8 dat is toch wel de grote meerderheid. Die is wel een beetje gaan twijfelen. Die zegt, nou, het komt nu wel heel dichtbij. Als zelfs onschuldige slachtoffers gaan vallen, dan, eh, dan wordt het wel een heftig verhaal. Eh, ja, nou ja, denk er even goed over na voordat je je stem uitbrengt op de poll van vandaag op dolfijnfm.com. Vanmiddag hoor je bij Maarten de einduitslag. En eh, dat kan nog alle kanten op gaan. Nog zes uurtjes te gaan voor de poll. Op een gezellig gevuld Seaquarium Beach is dit uh, eh, FM met nu Toto. Dit is Hold the Line. in een huis dat echt bij jou past? Sfeervol ingericht met interieur van hoogwaardige Europese kwaliteit? Natuurlijk kan dat, maar ga wel eerst langs het Rottemhuis, Wienik Plaza aan de Santa Rozenweg. Voor uw woonhuis of voor restaurant en hotelinrichting. Het Rottemhuis importeert ook van overzee en kan u begeleiden bij een compleet interieurdesign. Wij ontvangen u graag, want lekker wonen begint bij het Rottemhuis. Maand een prachtige Specialized racefiets in de aanbieding. Dus wil jij net als Tito, Alberto, Faisal en Tom, Tony en Barry fietsen op een Specialized?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 Oh. Justin Timberlake samen met uh, Jay-Z. Suit and Tie. Het is vandaag uh, eh, dag. dat betekent eh, dat eh, de boot van de Pullman Tour ligt in de haven. En iedereen die daar aan boord zit, zit hier op het strand. En er wordt druk hier foto's gemaakt, wordt het wordt gezellig gemaakt. En de hele zee zit vol. Als je zoiets hebt van, oh, dat wil ik ook wel eens van dichtbij zien. Kom gezellig naar Seaquarium Beach. Hier, en zwaai dan even naar de studio van Fine FM. Haría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de noche ons la Spaanse eh, eh, broer van eh, Jannes, oftewel Juanes, hoorde hier op Dolfijn FM in Dwars door de Morgen. En tot zover. Het zit erop vandaag. Ehm, je mag gaan lunchen. Dus eh, leg je pen neer, leg je papier neer, gooi je toetsenbord even in de vuilnisbak, zet er een kopje koffie op. Je mag nu officieel opstaan. Strek je rug even, linkerbeen, rechterbeen, even je nek draaien, linkerarm, rechterarm. Zeg eens yes! Het is lunchpauze. 1, 2. Yes, het is lunchpauze. Goed zo. Heel goed. En eh, ik zou zeggen, ga ervan genieten. Want uh, het zijn even de twee uurtjes voor jouzelf. Zometeen kan je tijdens dwars de morgen, tijdens jouw lunchpauze genieten van de lunchbox met vandaag Kasper Kooi. Maak er een mooie dag van. Geniet ervan. Doe rustig aan. Morgen om tussen 9 en 12 ben ik er weer... met een nieuwe aflevering van Dwars door de Morgen. En als laatste Wayne Wonder. Heeft zijn gitaar uit de kast gepakt. Dit is No Letting Go. Tot morgen. somebody Techniek en design vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 6. Makkelijk te vinden op de Schouwburgweg op Groot Davelaar. Techniek en design. Maak van uw huis uw thuis. Obsession Watersports. De nummer 1 watersportwinkel op Curaçao. Alleen de beste merken. Quicksilver, Roxy, O'Neill, Billabong, Volcom, Rip Curl, Vox, Element, Von Sieper zonnebrillen, Reef en Revo slippers. Obsession Watersports. Op Curaçao tegenover Promenade aan de Schottengatweg. Voor al je surf, wind, wake en skinboarding benodigdheden. En de coolste kleding. Obsession Watersports. De coolste winkel van Curaçao. Tot bijna. 973 FM. Bonaire 975 FM. En online dolfijnfm.com. Dit is Dolfijn FM. Met nu het nieuws van 12 uur. Dit is het Dolfijn FM nieuws verzorgd door Novum. Ik ben Elisabeth Steins. Het Nederlandse kabinet reageert nog niet op de uitspraken in de zaak Sebrenica. Het vonnis wordt bestudeerd. Volgens de